Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de avond op het Turkse consulaat in Amsterdam zijn drie explosieven naar het gebouw gegooid. Dat zegt de Turkse consul-generaal. De man die niet lang daarna in de buurt van het consulaat werd opgepakt is volgens hem een Nederlander van 34. De politie bevestigt dat er iemand is aangehouden, maar doet geen uitspraken over zijn identiteit of een mogelijk motief. De consul-generaal zegt dat het gebouw van het consulaat licht beschadigd raakte. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wil morgen en dinsdag in Ankara met zijn Turkse ambtgenoot een top voorbereiden over de provincie Idlib in Syrië. Het is de bedoeling dat de regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk en Rusland ook bij die top zijn. De provincie Idlib is een van de laatste regio's waar rebellengroepen zitten die zich niet willen overgeven aan het leger van president Assad. Assad wil al het Syrische grondgebied terugveroveren en het Syrische leger voert luchtaanvallen uit op het gebied. Chifan Hassan heeft op de slotdag van de Europese kampioenschappen in Berlijn goud gehaald op de 5000 meter. Het is het eerste goud voor Nederland. Haar laatste concurrente, Lona Chemtai Salpeter, vergiste zich en stopte een ronde te vroeg. Hassan won in 1446-12. Het is voor Hassan de tweede Europese titel op de baan in de buitenlucht. In 2014 veroverde ze in Zurich Europees goud op de 1500 meter. En in Glasgow heeft Epke Zonderland bij de Europese kampioenschappen turnen zilver gehaald op de rekstok. Het goud was voor de Zwitser Oliver Hegi. Zonderland had een oefening met een veel hogere moeilijkheidsgraad, maar hij maakte een fout in een draai.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 Vier nieuwe werken, ja ja, het gaat gewoon door. Ehm, de eerste is eh, van eh, de volgende dame, Lisa Zwertlo. Zij maakte het album A Voyager solo piano. Daar zijn eh, nogal wat artiesten van die dat doen. En zij is er een van. Daarna eh, Pieter Calandra eh, met Carpe Noctem. En um, dat is Latijns. Moet je even op de website kijken. Pisoradio.info wat dat betekent. Trouwens zijn al zijn tracks zijn in het Latijns. Maar hij heeft er ook de vertaling in het Engels achter gezet.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 ཚཚང བྱིས བྱེ དང བྱེ ཇ དེ བྱེ དེ བྱེ དེ དེ Tare tare tare. 있어 This is Brian Kelly, composer, pianist. You're listening to Peaceful Radio. This is Byron Metcalf, and you're listening to Peaceful Radio. Thank you. This is guitarist Carl Weingarten.